Van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS. De dader, een Irakees van 34, was de zwager van de uitbater van de discotheek in Constans, een stad aan de Zwitserse grens. Ze zouden ruzie hebben gehad, waarop de schutters een automatische wapen haalden. Hij schoot een portier van de discotheek dood, drie mensen raakten gewond. Of de uitbater een van de gewonden is, is niet duidelijk. In een vuurgevecht met de politie raakte ook de dader gewond. Hij overleed in het ziekenhuis. In Venezuela is een kandidaat voor de verkiezingen van vandaag doodgeschoten. Het is een advocaat uit Caracas. Hij hoopte een zetel te krijgen in de Volksraad die een nieuwe grondwet gaat opstellen. Volgens Venezolaanse media zijn er nog drie mensen doodgeschoten. Dat zouden activisten zijn die betoogden tegen de regering en tegen de verkiezingen. Demonstraties zijn verboden. De oppositie zegt dat president Maduro de verkiezingen en de nieuwe grondwet wil gebruiken om van Venezuela een dictatuur te maken. Een afterparty van het zomercarnaval in Rotterdam is gisteravond uit de hand gelopen. Op het feest in het WTC kwamen volgens de politie te veel mensen af en er waren te weinig beveiligers. Groepen mensen die niet in de rij wilden wachten drongen naar binnen zonder dat ze gecontroleerd konden worden. Binnen kwamen mensen in de verdrukking en er werd gevochten. De politie greep in en hield drie mensen aan. Een van hen werd door een politiehond in zijn been gebeten. Het feest werd uiteindelijk afgelast. Max Verstappen heeft excuses aangeboden aan Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot bij Red Bull. Ricciardo viel vanmiddag in de eerste ronde van de Grand Prix van Hongarije uit... nadat Verstappen hem had aangetikt. Dat was niet mijn bedoeling, zei Verstappen. Die benadrukte dat hij zijn relatie met Ricciardo goed wil houden. Het incident leverde Verstappen een tijdstraf van 10 seconden op. Desondanks wist hij als vijfde te eindigen. De Grand Prix werd gewonnen door Sebastian Vettel. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog, met geregeld zon.